Twee uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De oppositiepartijen CDA en D66 willen opheldering van het kabinet over het conflict met Aruba. De Arubaanse premier Eman is kwaad omdat de gouverneur de eilandbegroting niet mag goedkeuren. Eman noemt het besluit ongrondwettig. Uit protest is hij sinds vrijdag in hongerstaking. Brabanders en Limburgers beveiligen hun huis vaker, meldt het CBS. 69% van de mensen in het zuiden heeft extra veiligheidssloten of grendels op de deur. In Noord-Nederland is dat 64%. De gevoelens van onveiligheid in het zuiden zijn deels terecht, want daar zijn relatief meer inbraken dan in andere delen van het land. In Den Haag dient het kort geding dat Volkert van der Graaf heeft aangespannen tegen de staat. De moordenaar van Pim Fortuyn wil af van de beperkende voorwaarden die hem zijn opgelegd. Volgens een advocaat zijn ze overbodig, omdat Van der Graaf zich in de gevangenis goed heeft gedragen. Van der Graaf zelf is er niet bij. Israël heeft bij Ashdod een drone neergehaald die uit de Gazastrook kwam. Het is de eerste keer dat zo'n onbemand toestel door de Palestijnen is ingezet. Dat kan een nieuwe wending aan het conflict geven. De Palestijnse raketten hebben nauwelijks schade aangericht. Drones kunnen gevaarlijker zijn. Israël heeft de afgelopen 24 uur meer dan 200 doelen in de Gazastrook gebombardeerd. Volgens Israëlische media zijn daarbij zeker 11 mensen gedood. Ook Hamas vuurde weer raketten af op steden en kiboetsen in het zuiden van Israël. Daar zijn geen berichten over doden of gewonden. Het Oekraïense leger heeft het vliegveld van Lugansk steviger in handen. De omsingeling door pro-Russische separatisten is doorbroken. Lugansk zelf is nog wel in handen van de separatisten. Dit weekend is er zwaar gevochten. Volgens het Oekraïense leger zijn daarbij zeker duizend separatisten gedood. Maar volgens de separatisten klopt dat niet. Het weer vooral in het zuiden en zuidwesten zon. In het noorden, oosten en zuidoosten bewolkt en kans op een bui. En het wordt 20 tot 22 graden. Morgen meer zon, minder buien. En dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein is de verbindingsweg dicht naar de A12 richting Utrecht.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 Should they use this thing to know on this stage and around town with me to make the sneeze and music? Let's go crazy. pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me.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 Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. And talk it up like yeah. And talk it up like yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah right at your baby.